Morat Rouakili met het NOS Journaal. Rusland heeft zijn greep op kritische publicisten die zich uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne verder verstevigd. Een rechtbank in Moskou bepaalde dat politiek activist Vladimir Karamurza... langer blijft vastzitten. Tegen een onderzoeksjournalist die naar het Verenigd Koninkrijk is uitgeweken is een strafzaak geopend. Beiden worden beschuldigd van het delen van nepnieuws over het Russische leger. Ze gebruiken ook het door Rusland verboden woord oorlog over de strijd in Oekraïne. Er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een vuurwerkverbod. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen met een nieuwe wet alle consumenten vuurwerk verbieden. De partijen vinden de nadelen niet meer opwegen tegen de voordelen... met jaarlijks honderden mensen met letsel, de overbelasting van de zorg en vele vernielingen. Vanavond was er een debat in de Kamer over het wetsvoorstel. En volgende week wordt er over gestemd. Maar nu is al duidelijk dat de meerderheid van de Kamer een vuurwerkverbod niet ziet zitten. Een man van 26 uit Californië wordt aangeklaagd voor poging tot moord op een rechter van het Hoge Rechtshof. Hij werd bij het huis van de conservatieve rechter Kavanaugh aangehouden. Hij had tegen de politie gezegd dat hij de rechter wilde vermoorden. De man had onder meer een pistool, munitie, een mes, tie wraps en pepperspray bij zich. Hij zegt dat hij boos is omdat hij denkt dat Kavanaugh zal instemmen met de versoepeling van de wapenwet. Ook is hij tegen het voornemen van het Hof om het recht op abortus in te perken. Het Nederlands voetbalelftal heeft in de Nations League de uitwedstrijd tegen Wales met 2-1 gewonnen. De Koopmeiners zetten Oranje aan het begin van de tweede helft op voorsprong. In blessuretijd maakte Wales 1-1, maar door een doelpunt van Wout Weghorst in de 94 e minuut won Nederland toch nog. In dezelfde pool versloeg België Polen met 6-1. Nederland staat nu eerste in de groep met 6 punten. En België en Polen staan op 3 punten.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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen dan rij ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was niet. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème is het net of je Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En daarbuiten beweegt alles nu in slow. -mo. Mensen zien me lachen op de foto. polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo. Mensen zien me lachen op de foto. Aan het einde van de dag dan rij ik solo.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 I don't need it i like LeBron James in the finals We 1400, just like a minor I'm yelling free babies with the signers 15 main hoes cause I'm undecided I'm kicking shit karate, ooh I'm serving bricks somebody. Ooh.